rechter geeft justitie nu een week de tijd om die gevoelige informatie weg te lakken. En daarna wordt het document waarschijnlijk gepubliceerd. In het stuk staan de aanwijzingen die justitie had dat Trump de wet zou hebben overtreden. In het Twentse dorp Albergen wordt vanavond opnieuw geprotesteerd tegen de komst van het asielhotel. Enkele honderden demonstranten staan met spandoeken voor de deur en ook hebben ze plakkaten op de muur geplakt. Wij wonen hier pal tegenover en ons hele leven staat eigenlijk eh, is aan het veranderen. Het kabinet bepaalde eerder dat er in het hotel binnenkort 200 tot 300 asielzoekers worden opgevangen. Bij een inval in een huis in Den Haag zijn grote hoeveelheden drugs gevonden en vier vuurwapens. Zes mannen werden opgepakt, twee zijn inmiddels weer vrij. Volgens de politie handelden de mannen vanuit de woning in drugs. Er werd onder meer cocaïne en heroïne gevonden. En Lisa, dierenverzorger van een zoo in Californië, keek raar op toen de politie opeens voor de deur stond. Want niemand had het alarmnummer gebeld, dacht ze. Wat blijkt nu? Een stoute kapucijnaap blijkt de mysterieuze beller te zijn. Lisa is trots. Capuchin monkeys are amazing. They're tool users, they're so smart. She's got thumbs and she's got more than enough ability. She sees me all the time, texting and playing with the phone. So I think that's pretty much what she did. de agenten konden er wel om lachen. Elisa laat haar telefoon nu niet meer rondslingeren. Het weer komende nacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later weer meer wolken en kans op regen. Het wordt zo'n 25 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Nashville. Refreshing current and classic country music. Yeehaw! Nashville Radio Show.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 Planken. Rascal Flats en Life is a Highway. Dat is nog eens een uur beginnen. Hartelijk welkom terug bij de National Radio Show. Nog een uurtje de lekkerste muziek voor je. En uh, nou, ik heb echt nog een hele hoop leuke platen voor je klaarstaan... als ik zo even een beetje door mijn lijst heen kijk. Wat dacht je bijvoorbeeld van de volgende? Een lekkere oude classic country van Charlie Pride. En deze heet... Oh, show, Bluegrass Time. goodbye. When I put 18 wheels on the highway and the freight yard fades out of sight, with you farther from my mind, he's grinding up the gears. I'll be holding someone else tomorrow night. There's a pretty girl waiting down in Monroe. Oh, meet me at the docks when I get in. When I put 18 wheels on the highway this time, I ain't never coming back to you again. Would you find from my mind? 18 Wheels. Volgende nummer wat ik voor je klaar heb staan is oorspronkelijk uitgebracht door Fleetwood Mac. Het werd ook geschreven door Lindsey Buckingham, de zangeres eh, van Fleetwood Mac. Een van de zangeressen van Fleetwood Mac. Maar dit is de versie van de Dixie Chicks. We hebben het over Landslide. generations. West en Don Gibson. Dat was Ring of Gold. Sarah Evans, die hebben we klaarstaan. Dit is refreshing current and classic country music. Yeehaw! Nashville Radio Show. waarschijnlijk een, nou niet één van de, waarschijnlijk de meest populaire countryzanger van dit moment, Chris Stapleton, nam ons mee naar Arkansas. Dit uh, half uur gaan we afsluiten met een eh, golden oldie van Billy Swan. Kan je helpen? Vast wel. Nashville Radio Show. country, Highway 101 and Somewhere Tonight. Als je een reactie wil sturen naar ons, kan dat natuurlijk altijd. Info at nationalradio.nl. Dus info at We horen graag van je verzoekjes, reacties. Eh, ja, eigenlijk alles is welkom. Dus eh, laat maar horen. Info at nationalradio.nl. Bluegrass Tijd. Dit is Breaking Cross en Wildflower Girl. She in the town at quaint little stand. field could not cool down my love. Heard the wedding bells ring in my mind. When I got to the town, Lord, her stand was torn down. She left without saying goodbye. My wildflower girl has left me today. I'm the loneliest man. so has my wild 没有。 happy. And baby, I am so happy. kennen we natuurlijk van de Everly Brothers, maar dit zijn Bobby Gentry en Clan Campbell. En All I Have To Do Is Dream. Dream. country music from the past to the present. perfecter Hey, en Woman You Got op de Nashville Radio Show. Hoogste tijd voor wat Amerikanen. Dit is 10 Cent Stranger And When You Move On. radio show. Send a text, WhatsApp, or voicemail to plus 31 6 428 443 Het zit er alweer op voor eh, deze aflevering van de National Radio Show. Volgende week hopen we jullie allemaal weer aan de andere kant van de radio te ontmoeten. Straks heb ik nog voor je Brad Paisley en Blake Shelton en Don't Drink the Water. En we gaan eruit met Big and Rich. Tot volgende week hè. Oh ja, deze heet... we're coming to your city. Cincinnati, and we all got really happy. Grabbed a bowl of that skyline chili along the way. Then we rolled on into Canton, scared the hell out of Marilyn Manson, and the party started happening. Hey, hey, hey. And in the middle of a Charleston night, we ran into Jessica White, and a little moonshine got us right from smacking insane. And we're coming take luistert naar Nashville.